Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Gefeliciteerd met de 18 miljoen. Dat is het nieuwe inwonersaantal van Nederland, schat het CBS. In zo'n acht jaar tijd zijn er een miljoen mensen bijgekomen. Vooral door migratie. En niet alleen vanwege de oorlogen, vertelt deze onderzoeker. Nederland vangt mensen op, net zoals heel veel andere, mensen, eh, andere landen. Maar zeker eh, de economische situatie, de economie die, die, vraagt eh, arbeidskrachten en, en die komen dus ook naar Nederland. Ergens vandaag wordt de 18 miljoen bereikt, maar wie wat waar? Dat weten we niet. Heb je altijd al gedroomd van een vakantie naar Noord-Korea? Het land gaat vanaf december weer buitenlandse toeristen toelaten. Dat zeggen reisbureaus. De grenzen gaan in ieder geval open voor buitenlanders die naar de stad Samdian willen. Daar bouwt Noord-Korea een mega vakantiecomplex met nieuwe appartementen, hotels en een skiresort. Toeristen kunnen niet op eigen houtje door Noord-Korea reizen. Alleen met georganiseerde rondreizen van reisbureaus die toestemming hebben. Twee Tilburgers van 22 en 24 jaar oud... die een brillenwinkel in Amstelveen hebben beroofd... moeten drie maanden de cel in. En een schadevergoeding van zo'n 5000 euro betalen. De mannen hadden in juni voor 16.000 euro aan dure merkbrillen gejat. Maar de arrestatie werd een deel van die brillen teruggevonden. Een bijzondere stoet gisteravond in het Belgische Hasselt. Daar liepen 98 vrouwen door de straten met een lege kinderwagen. Een kunstenaar had de moederstoet bedacht... omdat in België vrouwen 98 dagen verlof krijgen. En dat is te weinig, vertelt ze aan de VRT. In de Scandinavische landen hebben we veel meer moederschapsverlof. In andere landen is het al minder. Maar eigenlijk in Europa zijn we ja, een beetje laatste in de rij. Meestal hebben moeders meer moederschapsverlof. Volgens de kunstenaar was het geen protestactie, maar een optreden om de discussie aan te wakkeren. Het weer, de dag begint met volop zon, later wat meer wolken. Maar het blijft droog bij zo'n 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. File op de A8, Zaandam richting Amsterdam voor het Koenplein.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 De Nederlandse bevolking groeit vandaag naar 18 miljoen inwoners, meldt het CBS. De groei komt de laatste jaren vooral door migratie. Verreweg de meeste nieuwkomers kwamen uit Oekraïne en Syrië vanwege de oorlogen daar. In het noordoosten van Frankrijk zijn twee straaljagers op elkaar gebotst. Twee piloten kwamen om het leven. Een derde piloot, die in de andere straaljager zat, heeft het ongeluk overleefd. Hij had zich voor de crash uit het toestel bevrijd met zijn schietstoel. In India hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de verkrachting en moord op een arts in opleiding in de stad Kolkata. Het weer, lokaal mistig. Verder wisselen zon elkaar af. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 23 tot 26 graden. And to take over. Oh, did, mm, what you said.